Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een van de presidentskandidaten van Ecuador is omgekomen bij een moordaanslag in de hoofdstad Quito. Fernando Villavicencio werd na een politieke bijeenkomst aangevallen en meerdere keren in zijn hoofd geschoten. In het ziekenhuis overleed hij. Volgens lokale media raakten nog zeker acht anderen gewond. Kort na de moord schoot de politie een van de verdachten dood... toen er bij zijn arrestatie een vuurgevecht ontstond. Villa Vicencio stond bekend als een van de felste bestrijders van corruptie in Ecuador. De verkiezingen voor een nieuwe president zijn over tien dagen. Een vrouw is gewond geraakt bij een explosie in een vakantiehuisje in Hindelopen in Friesland. Het chalet ontplofte en werd volledig verwoest. Het slachtoffer was de buurvrouw. Het huisje was nieuw op het vakantiepark en pas net aangesloten op de gasleiding. Amerika gaat investeringen in de Chinese techsector aan banden leggen. President Biden wil daarmee voorkomen dat China toegang heeft tot zeer geavanceerde technologie, met name op militair gebied. Sommige investeringen worden daarom verboden. Voor andere investeringen is, is eerst toestemming nodig. Een man die de Amerikaanse president Biden onlangs bedreigde... is doodgeschoten door de FBI. Toen ze zijn huis wilden doorzoeken ontstond er een vuurgevecht... waarbij de man om het leven kwam. Op sociale media zei de man dat hij met een geweer naar Biden toe wilde gaan. De Amerikaanse muzikant Sixto Rodriguez is overleden. Hij was bekend van Searching for Sugar Man, de Oscar-winnende documentaire over zijn leven. Rodriguez bracht in de jaren 60 en 70 muziek uit die aanvankelijk niet goed aansloeg. Maar later werd hij populair in Zuid-Afrika omdat zijn kritische teksten aansloegen bij de anti-apartheidsbeweging. Sixto Rodriguez was 81 jaar. Het weer, de dag begint fris met 6 graden en kans op mistbanken. Het blijft droog en later op de dag breekt de zon door. En wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De VS gaat investeringen in de Chinese techbranche inperken. Vooral investeringen in chips en kunstmatige intelligentie voor militaire doeleinden zijn niet meer toegestaan. Biden wil daarmee de nationale veiligheid garanderen. Op een vakantiepark in Friesland is een chalet ontploft. Mogelijk kwam dat door een gaslek.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 Suelta el teléfono, de tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Ah. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más queriendo beber de una copa vacía.